Bij die orkaan waren de golven van 10 meter hoog. Die zouden nu wel 14 meter hoog kunnen worden. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn zeker drie mensen om het leven gekomen door onverwacht hoge golven. Onder hen is volgens een lokale nieuwssite een Nederlandse vrouw van 79. Nog eens 15 mensen raakten gewond toen ze de zee in werden gesleurd. Bij de stad Puerto de la Cruz waren de golven het hoogst. Daar belanden 10 mensen in het water die op een pier liepen. Een van hen zou de Nederlandse vrouw zijn die is omgekomen. Rusland heeft gisternacht energiestations aangevallen... die twee Oekraïnse kerncentrales van stroom voorzien. Dat zegt de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken op X. Hij roept het atoomagentschap van de VN op een spoedvergadering te houden... en zich daar uit te spreken tegen de aanvallen. Er zijn geen meldingen dat de kerncentrales te kamp hebben met storingen door de aanvallen. De veiligheidsdiensten in Syrië hebben in een operatie tegen islamitische staat 71 mensen opgepakt, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er werden tientallen doorzoekingen gedaan in het hele land en daarbij zouden wapens en explosieven zijn gevonden. De antiterreuractie komt kort voor een bezoek van de Syrische president Shara aan Washington. Morgen ontmoet hij daar president Trump. Volgens persbureau Reuters willen de Amerikanen militairen stationeren op een vliegbasis bij de Syrische hoofdstad Damascus.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 the music, music. να ρίσαλισέ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 才共度。 als hij de troon besteed En winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm should give up, damn about. I've got two tickets to Iron Maiden. FM. succede, ma nel deserto che lasciano dietro sé. looking all daar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 you